heeft de ambassadeur van Ghana, Hans Dokter, benoemd om het kabinet te adviseren. Ploemen zegt dat het essentieel is dat iemand namens Nederland van dichtbij de ontwikkelingen op de voet volgt. Dokter kan met voorstellen komen om de impact van ebola zoveel mogelijk te beperken. In Duitsland hebben tot oktober meer dan 130.000 mensen asiel aangevraagd. En dat is net zoveel als in heel 2013. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de meeste asielzoekers uit Syrië, Afghanistan en Irak komen. Het aantal vluchtelingen stijgt al maanden, mede door de spanningen in het Midden-Oosten. De regering besloot vorige maand tot een wetswijziging... waardoor het moeilijker wordt voor vluchtelingen uit de Balkan om asiel te krijgen in Duitsland. Staatssecretaris Mansveld vindt dat we met de OV-chipkaart op de goede weg zijn, maar dat het beter kan. Ze reageert op geluiden uit de Tweede Kamer dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Mansveld noemt de kaart een volwaardig product dat door de reizigers wordt gewaardeerd. Ze wil de klachten erover niet bagatelliseren, maar benadrukt dat er 38 miljoen transacties per week zijn en dat er 2400 klachten zijn. Mansveld wijst erop dat er al allerlei proeven worden gedaan met nieuwe methodes. De drie grote vakbonden in België hebben voor 15 december een nationale staking aangekondigd. Daarmee protesteren ze tegen een regeerakkoord vol blinde besparingen. Dat meldt de VRT. België gaat 8,5 miljard bezuinigen, pensioenleeftijd gaat omhoog en tal van sociale vangnetten worden versoberd. De bonden geven vanmiddag een persconferentie over de staking. Het weer, wolkenvelden in het westen, midden en zuiden zon. En het is zo'n 16 graden.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 8 kilometer in totaal. Op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum tussen Pernis en Ridderkerk 5. De rechterrijstok is dicht. Ze zijn er bezig met bergingswerk na een ongeluk. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer.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 of war blue. Boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all change. It's got to change more.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 Ze zijn bang dat ze besmet worden. Het zijn leden van de vakbond ABVV en ze willen geen bagage meer afhandelen uit Guinea, Liberia, Sierra